11 uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. De ouders van Tristan van der Vlis zijn niet aansprakelijk voor de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Een groep slachtoffers vindt dat van der Vlis niet als enige verantwoordelijk is voor het drama in het winkelcentrum in april 2011. Hij schoot toen zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Volgens de slachtoffers hadden de ouders actie moeten ondernemen toen bleek dat hun zoon ontspoorde. De rechtbank deelt de opvatting van de slachtoffers niet, onder meer omdat Tristan van der Vlis meerderjarig was. Er komt een ruimere compensatie in het eindexamen Frans voor VWO dan eerder de bedoeling was. Daardoor valt het cijfer dat leerlingen krijgen iets hoger uit. Waren wat problemen met een vraag. Docenten vonden dat ze antwoorden fout moesten rekenen die eigenlijk goed waren. Daarom heeft het college voor toetsen en examens besloten tot een iets soepeler compensatie. Dat geldt alleen voor het VWO-examen Frans. Andere eindexamens Frans krijgen geen compensatie. Een dashcam in de vrachtwagencabine leidt tot minder ongelukken. Maar alleen als de chauffeur feedback krijgt op zijn rijgedrag. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar TVM. Daarvoor kregen bijna 400 vrachtwagens een dashcam. Een camera bij de voorruit die vastlegt wat de chauffeur ziet. Toen de truckers opmerkingen kregen van speciale coaches over hun rijgedrag... nam het aantal gevaarlijke situaties met gemiddeld 30% af. Drie bedrijven uit de afvaloliebranche zijn veroordeeld tot boetes van 350.000 tot 1,5 miljoen euro, meldt RTV Noord. De rechter heeft de drie bedrijven in Farmsum, Lelystad en Rozendaal veroordeeld voor het vervoeren van afvalolie naar Duitsland. Ze deden dat tussen 2006 en 2011, maar ze hadden er geen toestemming voor. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag. Aan zee temperaturen boven de 20 graden. In het zuiden kan het zomers worden met 25 graden. Morgen wordt het nog warmer. Hier en daar kan in de middag wel een onweersbui ontstaan.